weer van de partij. En eh, we gaan ervoor. Ga je gang, Pascal. Met je bek vol en de muziek nog uit. We're back. Hij is nog steeds aan het nadenken gewoon. Hij is nog steeds aan het nadenken. Ja, we kunnen ook gewoon heel spontaan zijn en hem vol lullen. Wacht, dan zetten we er even een, een spannende filler onder. Waar, stond hij ook alweer? Niet die, niet die. Ja, die. Voluit natuurlijk met z'n allen nog even lullen we gewoon. Ja, 59 minuten. Uh, ja, 59 minuten. nog tijd. We hebben nog tijd. <laughs> Jongens, alvast dan even, nog even doorspreken. Ja, want ik trouwens ook nog helpen de mensen die in de studio bedanken. Die gewoon gezellig op visite ja. waren. Die de gezelligheid hebben meegebracht. Zeker. En ik... Uh, <laughs> het is een zeer eh, levendig koor hier achter mij. Ja, daarom. Zoals uh, John Wright Davies zei, you'll find more chair in the graveyard. ja, daarom gaan wij zo meteen lekker we het spulletjes opruimen. Absoluut. En, eh, wat zijn jullie plannen? Nog even snel voor we natuurlijk straks Nou ja, zullen we nog even uh, eh, eh, hier in het dorp maar even een drankje nadoen geloof ik? Ja. Ik denk het wel, ja. Ja, ik denk het ook wel. Dat is zeker wel een verstandig plan. Gratis ja, bier, dan mag je dromen. Mag je dromen. Was het maar zo. Jij hebt zeker hele... Je, weet je wat ze altijd zeggen? Van wat jij rookt, doe mij dat ook maar. Ja. Maar... Zeg dat niet tegen je vriendin, want dan krijg ik klap. Waarom? <laughs> En ik zal ook niet ruiken wat een ander uit hoor. Nee, nee, nee, nee. nee. Nou ja, maar uitje is wel lekker af en toe. Ja, gewoon normaal sigaretten, maar de andere met de inhoud niet. Jongens, het was weer een plezier.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 De tsunami-waarschuwing voor Hawaii is ingetrokken. De vloedgolven die zijn veroorzaakt door de aardbeving in Chili vielen mee. De golven kwamen 1 tot 2 meter hoger dan normaal. Er zijn geen berichten over schade op Hawaii. Het voorzorg werden duizenden mensen geëvacueerd. Een tsunami heeft mogelijk wel het leven gekost aan drie mensen op een eilandengroep ten westen van Chili. Voor Japan, waar het tsunami pas over enkele uren aan land komt, kunnen golven van 3 meter hoog ontstaan. Na de aardbeving gisterochtend bij Chili werd voor veel landen aan de Stille Oceaan een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het dodental van de aardbeving is opgelopen tot 214. Ronald Seurensen stopt na de gemeenteraadsverkiezingen als fractieleider van Leefbaar Rotterdam. Hij wil het vanwege zijn leeftijd rustiger aan gaan doen. De 62-jarige Seurensen vindt verder dat er te veel routine in zijn werk is geslopen. Seurensen was in 2002 een van de oprichters van Leefbaar Rotterdam... en trok Pim Fortuyn aan als lijsttrekker. Na zijn dood nam hij het fractievoorzitterschap van hem over. Seurensen wil wel raadslid blijven. De Nederlandse achtervolgingsploeg heeft in Vancouver de bronzen medaille veroverd. De schaatsers Sven Kramer, Mark Duitert en Jan Blokhuizen versloegen de Noorse ploeg in een Olympische recordtijd. Nederland eindigt te spelen met acht medailles, vier keer goud, één keer zilver en drie keer brons. Willem II heeft gisteravond met 2-1 gewonnen van Venlo. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe trainer Pijpers. AZ won eenvoudig van Vitesse. In Arnhem werd het 3-0. En Heracles won met 2-1 van Heerenveen. Het weer op de meeste plaatsen droog, later in de nacht veel regen.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 3 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Stemmen kan voortaan bij ieder stemlokaal binnen je eigen gemeente. Dus ook op weg naar het station. Combineer het nuttige met het aangename... en stem waar het jou uitkomt binnen je eigen gemeente. Oh ja, en vergeet je stempas en identiteitsbewijs niet.